Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na urenlang overleg zijn de coalitiepartijen het eens geworden over het asielbeleid. De kou was al grotendeels uit de lucht toen de PVV bereid bleek af te zien van de inzet van noodrecht. In plaats daarvan wordt er een spoedwet met vergaande maatregelen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Over de inhoud daarvan hebben de partijen nu afspraken gemaakt. Die worden na de ministerraad vandaag bekendgemaakt. gemaakt. Economen van de Rabobank waarschuwen dat de Nederlandse economie eronder zal lijden als de VS hogere importheffingen invoert. Presidentskandidaat Trump pleit voor een algemene heffing van 10%. Als die er komt, kost dat de Nederlandse economie op termijn 10 miljard euro per jaar, zegt de Rabobank. Ook komt de inflatie 0,9 procentpunt hoger uit. President Poetin ontkent niet dat er Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. De militaire samenwerking met Noord-Korea is onze zaak, zei hij gisteren tegen journalisten. Eerder sprak het Kremlin nog van nepnieuws. Oekraïne beweert dat Rusland al Noord-Koreaanse militairen inzet... tegen Oekraïense militairen in de Russische regio Koersk. In de VS komen de broers Menendez waarschijnlijk vrij. Ze schoten in 1989 hun ouders dood... naar eigen zeggen uit zelfbescherming vanwege seksueel misbruik en bedreigingen. Ze werden tot levenslang veroordeeld. Over de zaak verscheen dit jaar een serie op Netflix. Justitie stuurt nu aan op strafverlaging... waardoor de broers voorwaardelijk vrij kunnen komen. AZ en Twente hebben hun derde wedstrijd in de Europa League allebei verloren. AZ was in Engeland niet opgewassen tegen Tottenham Hotspur, dat met 1-0 won. Twente ging in eigen huis met 2-0 onderuit tegen Lazio. Eerder op de avond won Ajax in Azerbeidzjan met 3-0 van Karabach.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 Na urenlang overleg zijn de coalitiepartijen het eens geworden over de spoedwet... die moet leiden tot minder asielinstroom. Wat er precies is afgesproken wordt later vandaag bekend na de ministerraad. Economen van de Rabobank waarschuwen dat de Nederlandse economie eronder zal lijden... als de VS hogere importheffingen invoert, zoals presidentskandidaat Trump wil. Dat zou de Nederlandse economie op termijn 10 miljard euro per jaar kunnen kosten. Justitie in de VS stuurt aan op vrijlating van de broers Menendez. Die schoten in 1989 hun ouders dood. Naar eigen zeggen uit zelfbescherming vanwege seksueel misbruik en bedreigingen. De zaak kreeg veel media-aandacht, dit jaar nog bij Netflix. Het weer, geregeld zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 17 tot 19 graden. Het ritme van Zandvoort. Never again will I hear you.